Michel Koenen met het NOS-journaal. In een woonwijk in Loosdrecht staat een loods in brand. De rookwolken zijn tot in Almere te zien. En de brandweer weet nog niet of er gevaarlijke stoffen vrijkomen... bij de uitslaande brand. Volgens de veiligheidsregio zitten er meerdere bedrijven in de loods. Ongeveer 117.000 cv's van werkzoekenden zijn vorige maand illegaal gedownload bij uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurde met het account van één werkgever vanuit de site werk.nl. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De betrokkenen zijn per e-mail geïnformeerd. De werkgever van wie het account is, zegt er niets van te weten. De Amerikaanse economie blijft voorlopig groeien... ondanks waarschuwingen dat de rek eruit zou zijn. Vorige maand kwamen er weer meer banen bij... en de werkloosheid daalde tot het laagste percentage in 50 jaar tijd. Het gaat beter dan verwacht omdat onder meer de handelsoorlog met China... niet verder uit de hand is gelopen. Ook is de rente niet verder omhoog gegaan. Lachgas wordt vaak onveilig vervoerd, zegt de politie. De laatste tijd vindt hij vaker grote hoeveelheden drukhouders met lachgas in auto's... terwijl een automobilist maar 2 kilo mag vervoeren. Het lachgas kan ontploffen, wat grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt, zegt de politie. En de Zuid-Afrikaanse atlete Kester Semenya heeft de laatste 800 meter gewonnen die ze mag rennen. Eergisteren verloor ze haar rechtszaak tegen de Internationale Atletiekfederatie. Atletiek Federatie... die haar wil dwingen om haar testosteronspiegel met medicijnen naar beneden te brengen. De 28-jarige Olympisch en wereldkampioen op de 800 meter... maakt drie keer zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Volgens de Atletiek Federatie heeft ze daarom een oneerlijk voordeel. Daarom is een testosteronlimiet ingesteld voor alle atletes op de 4 en 800 meter. Het weer nog vanavond bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het zuiden weer kans op regen... met in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Minima tussen de 1 en de 6 graden. Morgen verspreid buien met soms hagel, onweer en windstoten. Het wordt 5 graden tijdens buien tot 10 graden als het droog is. Dit was het NOS Journaal.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 ハハハハ。 Bonjour tour Sleep.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 Bada, bada.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 Stop teasing me. Ooh. Mm. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I make no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no silence here, so come get your everything.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 never listen to me. I got love. but listen to me. I got love, love, love, love, love, love, love. love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love.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 strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. I'm.